Lot Lewin met het NOS Journaal. Veel apotheken en ziekenhuizen krijgen al veel minder medicijnen geleverd. Dat komt door problemen bij de Alkmaarse medicijngroothandel Plurifarm. Volgens regionale zender NH Nieuws gaat het om ruim 200 apotheken... en tientallen ziekenhuizen in het hele land. De groothandel in Alkmaar stapte drie weken geleden over op een nieuw softwaresysteem... en dat levert logistieke problemen op. Het is niet duidelijk wanneer de problemen zijn opgelost. Het RIVM onderzoekt of ook gedetineerden en medewerkers van gevangenissen zijn blootgesteld aan gevaarlijke doses chroom 6, een kankerverwekkende stof die in bepaalde soorten verf zat. In verschillende gevangenissen werkten gedetineerden met hout dat was bewerkt met die verf. Daar werden onder meer schuttingen van gemaakt. Uit eerder onderzoek bleek al dat in de gevangenis in Ter Apel niet altijd voorzorgsmaatregelen werden genomen, zoals het gebruik van handschoenen en goede afzuiginstallatie. In een rechtszaak tegen de Amerikaanse gouverneur Andrew Cuomo zegt de wapenlobby NRA bijna failliet te zijn door zijn toedoen. Cuomo is wel tegenstander van wapenbezit en hij heeft bedrijven meermalen opgeroepen om geen zaken meer te doen met NRA. De wapenlobby is daarom een rechtszaak begonnen. Bij het EK baanwielrennen hebben de Nederlandse teamsprinters het goud veroverd. De vier mannen versloegen Frankrijk in de finale. De Nederlanders waren al wereldkampioen op het onderdeel. En eerder vandaag veroverde Kirsten Wild ook al de gouden plak op het EK baanwielrennen. Dat was op het onderdeel Scratch. De regerend wereldkampioene bleef haar Britse tegenstander net voor. Het weer, het koelt maar langzaam af. Vannacht komen de minima rond de 18 graden uit. Lokaal kans op een mistbank. Dit weekend wordt het iets koeler, maar de maxima komen morgen nog steeds boven de 30 graden uit.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 En ja, hij heeft plaatsgenomen behind the wheels of steel, the one and only... DJ Dion Sydney. Euh, love him. Take a seat, right over there. Sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare, and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. shining down. is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. if you're Can I lick? Take a ride on the magic stick. We do what we do, gonna have fun. So much fun that you're gonna wanna come, come, come. jumping Trying to catch me riding dirty. kiss me right, right, right, right, right. get a little anxious. Maybe I'm going to get a little shy. Cause everybody's trying to be famous. And I'm just trying to find a place to hide. All I wanna do is just hold somebody. But no one ever wants to get to know somebody. I don't even know how to explain this. I don't even think I'm gonna try. I don't go out anymore. Feeling like I really don't deserve this. Life ain't nothing like it was before. Cause all I wanna do is just hold somebody. But no one ever wants to get to know somebody.